met het NOS-journaal. Ook vingerafdrukken uit paspoorten die de afgelopen tijd zijn opgeslagen bij gemeenten worden gewist. Minister Donner zei dat in de Tweede Kamer in een toelichting op zijn besluit om voorlopig geen vingerafdrukken centraal of decentraal op te slaan. Hij komt met dat besluit tegemoet aan de Tweede Kamer die grote moeite heeft met de opslag van deze gegevens. Bij het aanvragen van een paspoort moet men tegenwoordig een vingerafdruk inleveren voor in de pas en dat blijft ook zo. De afgelopen tijd werden de vingerafdrukken opgeslagen bij gemeenten en het was de bedoeling dat er ook een landelijke databank zou komen. Maar Donner vindt nu dat er rond die opslag te veel technische onzekerheden zijn, waardoor er fouten kunnen ontstaan. In het zuiden van Italië is een F-16 gevechtsvliegtuig bij de landing neergestort. De piloot maakte op tijd gebruik van zijn schietstoel en is ongedeerd. De basis wordt door de NAVO gebruikt voor de bombardementen op Libië. Het vliegveld ligt 600 kilometer ten noorden van de hoofdstad Tripoli. De Italiaanse politie heeft een onderzoek ingesteld naar de crash. Tot nog toe is er niets bekendgemaakt over de oorzaak. De NAVO wil niet zeggen van welk land de neergestorte F-16 is. De Palestijnse bewegingen Hamas en Fatah hebben een principeakkoord gesloten over verzoening. Ze zijn het eens geworden over de vorming van een interimregering en gaan samen verkiezingen voorbereiden die over een jaar moeten worden gehouden. Het is bekendgemaakt in Cairo waar de groepen met elkaar spraken. De twee bewegingen bestrijden elkaar al jaren. Sinds 2007 is Hamas aan de macht in de Gazastrook en Fatah op de westelijke Jordaanhoever. De Palestijnse presidentsverkiezingen zijn steeds uitgesteld door het conflict tussen de Hamas en Fatah. Het weer. In het oosten bewolkt, daar valt mogelijk een bui. In het westen overwegend droog. Het wordt een graad of 8. Morgen in het hele land kans op buien en smiddags soms ook met onweer. Het wordt 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. A1 Amsterdam Amersfoort bij Muiden 4 en op de A4 naar Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude 6. A12 Utrecht Den Haag tussen Woerden en Reewijk 4 kilometer door een ongeluk. De weg is daar afgesloten. Het ongeluk is gebeurd eh, bij Gouda en daarom staat er 5 kilometer eh, verkeer opgesloten tussen Reewijk en het Gouwe Aquaduct. Daar zijn drie rijstroken dicht. Er is ook een eh, traumaheli geland. Verkeer vanuit Utrecht naar Den Haag kiest bij Bodegraven voor de N11 in de richting van Leiden. Dan de A20 naar Gouda tussen Rotterdam Alexander en knooppunt Gouwe 8. En op de A20 naar Hoek van Holland tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 6 kilometer door een ongeluk. Verkeer kan daar niet naar de A13 in de richting van Den Haag.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 Die Tim McGraw was helemaal eh, favoriet in één keer van die dame en zei tegen haar van kom op, jij gaat bij mij een uh, duet opnemen. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Country Track. 1 of twee uur lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes. James Wesley didn't die. Regrets were like raindrops There'd be a river running through this house If our love was like a circus I'd be the sad-faced clown Didn't Die. En in deze uitzending, in dit uur in ieder geval, eh, weer veel nieuwe releases uit Amerika. Want ik heb ze weer binnen hoor, die CDX'en van maart 2011. Shotgun Girl, de Jane Deere Girls. En ik weet niet of eh, Danielle Levret een van de dames is. Uh, ze heeft het wel geschreven in ieder geval, maar ik weet niet of het een van de zangeressen is van deze formatie. I'm lost in her there holding that. Just Fishing Trace Atkins. pink rotten reel. She's doing almost everything but sitting still. Talking about her ballet shoes and training wheels and her kittens. And she thinks we're just fishing. I say, Daddy loves you, baby, one more time says I know I think I've got to buy it. And all this laughing, crying, smiling they're just fishing She's already pretty like her mama is Gonna drive the boys all crazy, give her daddy fits And I better do this every chance I get Cause time is ticking, yeah the throwing back what we could fry, drowning worms and killing time. Nothing too ambitious. thinks we're just fishing Richie en eh, Monty Griswold. Zij schrijven het voor die Trace Atkins. En ja, dat zijn heren die schrijven vaker voor eh, Trace Atkins. Just Fishing. Nou, waar hem nu overslaat, dat weet ik niet hoor, maar we draaien hem gewoon. Walked downtown in my broke down shoes to the side street pub with the bar band blues. Take a back seat at the front door table. Order me a bud and a shot of black label. Close this place down once again. Sitting here wishing you'd walk right in. Down my shot, shoot my bit. I ain't gotta go home, but I can't stay here. It's a short, short walk down to my second home. But that boulevard gets longer when you're looking back at long. And I don't know where you might be, wherever it is, it'll be without me. Keep thinking I'll come home one day and find you. Long as I got that neon light shining like a beacon in the night, I know I can make it downtown by myself. Cause if you don't know where you're going, you might end up somewhere else kicking off my shoes, stumbling through the front door, knowing too well the kind of night I'm in. Four cups, got beat again on Sports Center. My bedroom's cold as my TV dinner. One more cigarette and I'll kill the light. And I lay there wishing you were sleeping by my side. I don't know where you might be. me get home all by myself Cause if you don't know where you're going You might end up somewhere else Girl, I don't know where you might be Wherever it is, it'll be without me Keep thinking Cause if you don't know where you're going Might end up somewhere else Ah, somewhere else You might end up somewhere else Somewhere geleden, een jaar geleden ongeveer, kwam er een cd uit van eh, Kenny Chesney. Hij noemde cd Hemingway's Whiskey. Prachtige nummers staan erop. Eh, een aantal door hemzelf geschreven, maar ook eh, een aantal door anderen. Dus gewoon covers. BNAS, dat is de platenmaatschappij waar hij een handtekening heeft gezet, deze Kenny Chesney. Live a Little. ken die Chesney wat je wilt, maar hij draait toch ook al een aantal jaren mee in de country scene. Hè? Maar ik ken er nog eentje die ook al heel veel jaren meedraait in de country scene. En dan heb ik het over George Jones. Oh, Geschreven door L. Anderson. I ain't as old as I once was. I still got what it takes. I'm here to tell you that because I learned from all my mistakes. I am touching down. A broken heart in the wreckage. I ain't ever slowing down. I ain't ever slowing down. I ain't getting any older. I'm still here, and still around. And I ain't ever slowing down. The pretty women drive me crazy. That's why I'm acting this way. I'm a lover, not a fighter. And this could be your lucky day the party where I can always be found. I'm everything to everybody. I it or you lose it Then you're six feet on the ground Yeah, I'm just a getting started my world Wanna take you home with me But I ain't letting you go Home with the boy who don't deserve you Oh yeah, baby, don't say no I wanna take you home with me You should never be lonely You're the best that I've ever seen take you home with me Low, my time to fly 2 a.m. and the bar is closing Are we saying goodbye Or are you coming home with me You said never take you home with me Lay your body next to me All your troubles up and leave Ease my mind and set me free Come on, come on Lay your body next to me All your troubles up and leave Ease my mind and set me free Come on, come on take you home with me Lay your body next to me All your troubles up and leave Ease my mind and set me free Come on, come on Gloriana, de formatie Gloriana met uh, prachtige vocals op het eind van dit liedje.